Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Internationale inspecteurs hebben in Syrië sporen gevonden van de zenuwgassen sarin en VX. Dat meldt persbureau Reuters. Een woordvoerder van toezichthouder OPCW wil er niets over zeggen... omdat het om vertrouwelijke informatie gaat. In 2013 kwamen in Damascus honderden mensen om door zenuwgas. De Syrische president Assad heeft altijd ontkend dat hij chemische wapens heeft gebruikt. Een aantal Britse ministers mag in het nieuwe kabinet aanblijven. Onder hen de eurosceptici Michael Fallon op Defensie en Michael Hammond op Buitenlandse Zaken. Hammond is degene die moet onderhandelen over de voorwaarden voor het Britse EU-lidmaatschap. Cameron heeft voor eind 2017 een referendum over dat lidmaatschap beloofd. Bijna twee weken na de aardbeving in Nepal heeft Nederland bijna 19 miljoen euro gedoneerd aan Giro 555 voor hulp aan de slachtoffers. De actieweek begon op 1 mei en is nu ten einde. Het rekeningnummer van Giro 555 blijft ook de komende tijd open voor Nepal. De politie in Sittard onderzoekt of er bij een vechtpartij gisteravond in een sporthal ook schoten zijn gelost. Op foto's lijkt het of er vuurwapens zijn gebruikt. De vechtpartij was een confrontatie tussen de motorclubs Bandidos, Red Devils en Hells Angels. Er vielen drie gewonden. De Arabische coalitie die luchtaanvallen uitvoert in Jemen... heeft de inwoners van Sada gewaarschuwd dat de Houthi-rebellen opnieuw worden gebombardeerd. Die hebben zich in de stad verschanst. Saudi-Arabië kondigde verder voor dinsdag een staakt het vuren aan... waarin humanitaire hulp kan worden verleend. Ruim 70 mensen met een alcoholslot in hun auto hebben een kort geding aangespannen tegen de staat. Ze mogen hun alcoholslot niet verwijderen, ook al heeft de Hoge Raad begin maart bepaald dat het alcoholslot niet langer mag worden opgelegd. Een advocaat vindt dat er daarom sprake is van rechtsongelijkheid. Het weer, vannacht buien, minima 10 tot 13 graden.